De klimaattrein in Nederland rijdt kriskras door het land. Hij stopt in zeven steden, waar rond de stations manifestaties zijn. De laatste halte is Utrecht, waar vanaf 5 uur het Beat the Heat Now festival wordt gehouden. In drie zalen van de jaarbeurs zijn programma's met politiek, muziek en ander amusement. Vanuit Utrecht vertrekt de klimaattrein naar de klimaatconferentie in Kopenhagen. Onder andere minister Kramer reist mee in de trein. Asielzoekers uit landen waar het gevaarlijk is... kunnen niet langer als groep automatisch aanspraak maken op bescherming in Nederland. Het kabinet heeft gisteren ingestemd met dat voorstel van staatssecretaris Al Bayrak. Voortaan worden alle asielaanvragen op individuele basis beoordeeld. Al Bayrak zegt dat de huidige regeling een aanzuigende werking heeft en fraudegevoelig is. Mensen uit Ivoorkust en sommige delen van Soudaan komen nu nog in aanmerking voor de groepsbescherming. Voorheen gold dat ook voor asielzoekers uit Irak en Somalië. Door de regeling te veranderen wil het kabinet het aantal asielzoekers verminderen. België verwacht voor de derde keer in korte tijd een internationale topfunctie binnen te halen. De Waalse liberaal Louis Michel wordt waarschijnlijk maandag gekozen tot voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN. Een groep westerse landen mag volgend jaar de voorzitter leveren. Naast België heeft Zwitserland een kandidaat naar voren geschoven. Maar Michel, die de afgelopen vijf jaar lid was van de Europese Commissie, wordt veel hoger aangeslagen. Bovendien zou Zwitserland vanwege het minarettenverbod slecht liggen. België sleepte vorige maand al twee topfuncties in de wacht. Herman van Rompuy werd president van de Europese Raad... en Karel de Gucht werd Europees commissaris voor Handel. Het weer wolkenvelden en zon wisselen elkaar af... en vooral in het noordwesten en in Limburg valt soms wat regen.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 Dag 346 in 2009 en nog 19 dagen te gaan. En de kerststemming zit er helemaal in bij ZFM. En dat ga je vandaag ook horen bij mij met veel kerstmuziek. Wees hoort bij mij Michael Bublé, Haven't Met You Yet.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 so much more than I get. I just haven't met you kerst op je radio. Met ZFM. Fijne, kerstdagen. Kerst op je radio. Future look bright. nummer uit 2005. Net zoals er volgens mij zijn album heet ook Cherry, maar dat weet ik niet zeker. Hey, ik ga er maar meteen mee beginnen met de bioscoop top 10. Want er staat toch een eentje op nummer 10 die er al lang uit hoort te zijn. Maar ja, daar kan ik ook weinig aan doen. Sinterklaas en de verdwenen pakjesboot. Op nummer 10. Ja, we zitten helemaal in de keerstemming, maar Sinterklaas is er nog steeds een beetje. Couples Retreat op nummer 9, comedy uit Amerika. En op nummer 8 Precisious, based on the novel Push by Sapphire, een drama uit Amerika. Op nummer 7 Ninja Assassin. Op 6 terug naar de kust. En op nummer 5 Paranormal Activity. Paranormal Activity moet ik daar helemaal in het Engels doen. Op 4, ja, daar is hij dan. A Christmas Carol. Een animatie uit Amerika. Nou, je kent hem wel met de drie welbekende geesten. Op nummer 3, The Twilight Saga New Moon. En 2012, ja dat is het moment wanneer... Eh, nee, laat maar. Een wetenschapper ontdekt dat er in 2009 iets mis is. <laughs> op nummer 2. En op nummer 1, de meest tranenvragende film van dit moment. Er komt een vrouw bij de dokter. Want eens even kijken, waar gaat een vrouw bij de... Komt een vrouw bij de dokter nou precies over? Weet allemaal dat het een film is van... eh. eh je weet allemaal wat het film is. <laughs> weet ik zijn naam niet. <laughs> Eh, Reinhard Oelemans. Toch? Ja. Sorry? Ja, het boek van Kluun. Ja, het boek van Kluun. Sorry? Kluunen met kerst. Klunen met kerst, ja, heel goed. Nou, staan houdt van het leven en het leven houdt van hem. Hij heeft een eigen zaak, een prachtige dochter en het lekkerste wijf van het westelijke halfrond. Zoals hier heel mooi plat gezegd wordt. Dat hij af en toe van andere vrouwen geniet, hoeft zijn Carmen niet te weten. En bovendien en bovendien, zijn hart is van Carmen, dus wat maakt het uit? Hij is on the top of the world, hij heeft het gemaakt. Maar dan, ja, dan komt het moment borstkanker. Zijn wereld in. Carmen en Stijn komen terecht in een rollercoaster van ziekenhuis in, ziekenhuishuis, chemokuren en bestralingen. Maar hij is er voor altijd. Hoe vreselijk moeilijk dat ook is. Nou, tussen de chemo's door doen ze of er niks aan de hand is. Naar nou, mijn benieuwen hoe het afloopt en of ze het overleeft. Ik weet niet, ik heb hem nog niet gezien. We gaan hem kijken. 105 minuten duurt hij. Een ode aan de liefde, zeggen ze. Nou ja. Hier heb je Chris Ree. Driving home for Christmas. faces. Driving home for Christmas. just the same. Mr. President, come take a walk with me. Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly you feel when you see all the homeless on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? say goodbye. Mr. President, were you a lonely boy? Were you a lonely boy? How can you say no child is left behind? We're not done. you again take a walk with me. Mm, would you? Knew the signs wasn't right. swept away. Mr. President hoorde Dit is natuurlijk Gabriella, Gabrielle Out of Reach. we gaan even kijken wat er allemaal gebeurd is op 12 december in het verleden. Want een militair vliegtuig stort op donderdag 12 december 1985 neer tijdens de start vanaf een vliegveld in Newfoundland. Alle 256 inzittenden vinden helaas de dood. En op maandag 12 december 1966 bereikt solo-zeiler Francis Schister Sydney nadat hij 106 dagen eerder was vertrokken vanuit Plymouth. En op donderdag 12 december 1963 wordt de Britse kolonie Kenia onafhankelijk. En op zaterdag 12 december 1936, ja, dat is wel heel lang geleden ondertussen, eh, wordt de Moerdijkbrug over het Hollands Diep geopend. Het is maar even dat je het weet. En nog verder terug, dat was in 1901. Op donderdag 12 december slaagde Italiaans ingenieur uh, Marconi erin via draadloze telegrafie een verbinding tot stand te brengen tussen Engeland en Amerika. En heel lang geleden in 1866, dat was dan een woensdag, zorgde een ondergrondse mijnexplosie in Barnsley. in Engeland is dat voor heel veel doden. En wie er overleden is op 12 december in 2007. We kennen hem allemaal van, eh, volgens mij, River Deep Mountain High. Ike Turner. Klopt dat? Nee, Proud Mary. Ja, klopt. Eh, wie ook overleden is, is Ian Stu Stewart, 1985. Een hulptoetsenist van de tourmanager van de Rolling Stones. Die is geboren op 18 juli 1938. En we hebben natuurlijk een paar jarigen. Bridget Hall, een Amerikaans fotomodel, is vandaag 32 jaar geworden. Jaap van Zweden, Nederlands violist en dirigent, 49 lentes jong. Shaila E., de Amerikaans zangeres, is 50 jaar geworden. En Lisbeth List is vandaag jarig, 68 jaar. Dionne Warwick is 69 geworden vandaag. Frank Sinatra zou vandaag jarig zijn, die is in 1915 geboren. Maar hij is helaas overleden op 14 mei 1998. Nou, het is maar even dat je het allemaal weet. Dat kun je het mooi meenemen. Absoluut hoor ik net alweer omheen. Nou, we gaan absoluut kerst draaien. Ik hoorde je Little Lies. in de vorige gedeelte van de kerstnummer. Mooi als je weer een keertje met cd's gaat draaien. Hele tijd geleden van mij. Gaan ze gewoon weer vastslaan en overslaan en zo. En heerlijk. Nou, dat zal nog wel een paar keer gebeuren. Want ik ga veel kerstnummers vanaf cd draaien. Maar dit was een ook Nobody's Wife in de 2001 versie. Een beetje reggae-achtig. ZFM, Westkust, weerbericht. Ja, want als ik zo naar buiten kijk is het wel aardig mooi. Maar volgens het weerbericht heeft vandaag de bewolking nog steeds de overhand. Maar vanmiddag zien we ook zo nu en dan de zon tevoorschijn komen. Het blijft droog en er waait een overwegend matig noordoostelijke wind. De temperatuur wordt ook vandaag weer wat lager en komt uit op een maximaal van 5 à 6 graden. En dat is eindelijk iets onder het normale. Nou, vanavond en de komende nacht zijn er enkele opklaringen en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten en de temperatuur daalt naar waarde rond het vriespunt. He, he, eindelijk. Nou, morgen zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan is er ook ruimte voor de zon. Het blijft droog en de temperatuur is met maxima 3 à 4 graden wederom wat lager. De wind waait dan uit het oosten tot noordoosten en is overwegend matig van kracht. Nou, in de avond en maandagnacht hebben we afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Er kan een vlokje sneeuw vallen en de temperatuur daalt naar waarde rond de min 2 graden. De wind waait uit het oosten en is overwegend matig verkracht. En het zijn wel heel veel dagen geleden dat, dat, dat, dat, eh, dat, het eh, onder het vriespunt kwam. Maar gelukkig gebeurt het weer. Daar ben ik wel blij mee. Waar ik ook blij mee ben is met heel veel muziek.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 Miss Badu's always Sta. you can't use my Erica van met Tyrone. Live versie. En dat vind ik wel mooi. Ik heb hier een paar van die muziekfreaks zitten, noem ik het maar. En dan hoor je gewoon alleen al de aankondiging van deze plaat. En dan, ja, Tyrone hoor je dan keihard op de achtergrond. Ja hoor, daar hebben ze nog gelijk in ook. Dat vind ik wel knapper iedere keer weer. Rob... Sorry? Dat wist je zelf. Ja, ik, ik maar Rob Harms wist het niet. Wist je dat niet? Nee. Nou, ja, meteen toen met de aankondiging bedoel ik ook. <laughs> nou ja, het <laughs> wordt in ieder geval heel rommelig. <laughs> Ehm, ja, dat... Weet je wie Tyrone is? Sorry? Weet je wie Tyrone is? Dat ga jij mij nu vertellen denk ik, heb je Wikipedia voor je. <laughs> Ja, dat zeg ik. Mijn lieve collega Ander, welkom terug overigens in Nederland, Ander. Ja, dank je, ehm, die zegt altijd eh, eh, nou, dat Wikipedia-uitzendingen tussen 12 en 2. Nou, het scheelt niet veel. Maar ik zit al de hele tijd Wikipedia te zoeken, want 3FM bij Rap Radio is het Wikipedia. Een spelletje weet ik veel wat, maar dat stukje probeer ik te zoeken. Maar die kan ik nog steeds niet vinden. Je zoekt en gij zult vinden. Ja, maar dan, als jij een keertje de muziekboulevard doet, dan eh, plug ik hem wel even ertussendoor. Nou, prima joh. blijf het mooi vinden, al die kerstnummers. En eh, ja, de laatste, de, laatste weken van het jaar. Nog uh, uit twee weken te gaan of zoiets. Ik Vind altijd een mooie tijd met mooie muziek. En we gaan op dat nieuws van 1 uur, maar dat doen we niet zomaar. Dat doen we met Shakira, met Hips Don't Lie. Nou, nieuws hoor je waar, waar onmerkelijke berichten van mij. En natuurlijk veel muziek. Shakira, Shakira.